Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Jesse Klaver wordt bij de komende verkiezingen niet de lijsttrekker van GroenLinks en de PvdA. In het AD zegt hij dat hij plaats wil maken voor een nieuw gezicht. Klaver zegt dat hij graag lijsttrekker had willen worden, maar dat het hem niet verstandig lijkt... GroenLinks en de PvdA komen bij de Kamerverkiezingen met een gezamenlijke kieslijst. En ze hopen zo weer een keertje mee te kunnen regeren. Klaver blijft wel gewoon in Den Haag. Een lagere plek op de kieslijst ziet hij wel zitten. De kans bestaat dat je, met je, dat je je lege blikjes en flesjes de komende dagen niet kunt inleveren bij de supermarkt. Het bedrijf dat veel statiegeldmachines maakt is te grazen genomen door hackers. Vervelend, zegt de directeur. Dat heeft tot gevolg dat eh, wij de automaten dus zelf niet meer kunnen bereiken dat het dus langer duurt eh, voordat een storing is, eh, is opgelost. Daar zullen we nu dus fysiek naartoe moeten... in plaats van dat we dat online eh, kunnen doen. Hij denkt dat het nog wel even kan duren voordat alles weer gefixt is. Waarom de hackers zijn bedrijf moesten hebben, dat weet hij niet. En in een woonwijk in Nijmegen stond er gisteravond ineens een luchtballon midden op straat. Die moest een noodlanding maken en kwam tot stilstand op een kruising... Brandweermensen moesten helpen om het ding op zijn plek te houden... zodat hij kon worden ingepakt. Volgens de ballonverhuurder stond er minder wind dan gedacht... en moesten ze waarschijnlijk daarom eerder richting de grond. En de moordzaak over deze rapper is weer uit het archief getrokken. in even black. so for snatch. Ja, het had om Tupac. De Amerikaanse politie heeft huiszoekingen gedaan... in het onderzoek naar de moord op de rapper. Het gebeurde onder meer in de staat Nevada... Waar ze precies op zoek naar waren, dat weten we nog niet. Tupac werd in 1996 doodgeschoten voor een stoplicht in Las Vegas. Enkele dagen later overleed hij. Toepak was een van de grootste hiphopartiesten ter wereld. De zaak is nooit opgelost. De politie heeft nu weer rechercheurs aan het werk gezet. En het weer nog in het noorden wolken en wat lichte regen. In de rest van het land is het droog en is er af en toe wat zon. Vanmiddag dan zijn er meer buien.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 Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat pum pum. I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life, your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere. Trouble gon' find me. Bubble and wine me. Hey. Trouble gon' find me. Trouble will find me anywhere. Trouble will find me. Trouble will find me. It's okay, girl. Bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh girl get ratchet for me. If you love me, you clap it for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance.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 Dat lijkt hem niet verstandig, zegt Klaver in een interview met het AD. De linkse samenwerking laat volgens hem zien dat politici over hun eigen belang heen kunnen stappen. Grote bedrijven kunnen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting krijgen in Zeeland. Het elektriciteitsnet is vol, meldt netbeheerder Tennet. En ook grote bedrijven die al een aansluiting hebben, maar willen uitbreiden... zullen volgens Tennet moeten wachten. De Oekraïnse havenstad Odessa is vannacht voor de tweede nacht op rij bestookt door Russische raketten. En ook in Kiev waren er volgens Reuters ontploffingen.